Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kunt nu checken of er bij jou in de buurt prikken over zijn. Een paar huisartsen maakten de site prullenbakvaccin.nl. Daar kunnen prikinstellingen en dokters aan het eind van de dag aangeven of er vaccins over zijn. Mensen van 18 jaar en ouder die in de buurt wonen kunnen dan een afspraak maken. De artsen bedachten die site om het weggooien van vaccins te voorkomen, maar het ministerie is er niet zo blij mee. Daar vinden ze dat de prikken naar ouderen en kwetsbaren moeten. Een bijzonder moment in de Tweede Kamer. Voor het eerst mochten slachtoffers van de toeslagenaffaire daar hun verhaal doen. Deze vrouw is blij dat het eindelijk kan, al is het wel spannend. Ik ben zenuwachtig, ja. maar eh, ik vind het ook fijn dat we ons verhaal mogen doen in de Tweede Kamer. Dat er naar ons geluisterd wordt. Wat hoopt u te bereiken vandaag? Eh, ik hoop dat ze ons de knelpunten, misstanden in handen nemen en snel nou oplossen. Nou, want bij haar is dat nog steeds niet volledig gebeurd. De politie heeft iemand aangehouden voor brandstichting in Sassenheim in Zuid-Holland. Daar was vanmiddag een explosie waarna brand uitbrak in twee huizen. Er kwam flink wat rook bij vrij en andere huizen moesten worden ontruimd. Niemand raakte gewond. En het monster van de Ardennen is overleden. Dat is de bijnaam van de Franse seriemoordenaar Michel Fourniret. Hij zou in Frankrijk en België minstens acht vrouwen en meisjes hebben ontvoerd, verkracht en vermoord. Het nichtje van deze vrouw was een van de slachtoffers. Fourniret lokte haar mee naar zijn huis en vroeg haar daar of ze nog maagd was. Volgens hetgeen dat wij lezen zou ze gezegd hebben van nee, dat ze een vriendje had hebt. Fourniret zou in een razernij uitgebroken zijn en zou haar dat verweten hebben dat ze geen maagd meer was en dat ze wel dacht en dat ze het wel deed met iemand anders en waarom dan niet met hem. Er ontstond een vechtpartij waarna dat nichtje Jean-Marie werd vermoord. Fournier kreeg in 2008 levenslang. Een paar weken geleden werd de man van 79 opgenomen in het ziekenhuis. Daar is hij nu dus overleden. Het weer nog. Vanavond vooral in het oosten nog wat regen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen vooral in de middag opnieuw buien met ook kans op onweer en het wordt dan een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. In onze regio wat vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort.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 Go on and on about things that are wrong from New York to L.A. that's just not my nature to sit around feeling sad. We're only here for a while, so why not smile? Hey, living ain't all that bad, so give me one more shot. I'll give it all open my eyes to a new sunrise, I pray. Give Me One More Shot. Je luistert nog steeds naar de Nashville Radio Show. En wat hebben we daar nog allemaal voor je in petto? We hebben natuurlijk nog twee nummers van het Spotlight album. De Nashville Spiegelplaat. Muziek van onze maandartiesten. Andere lekkere country, bluegrass, Amerikanen en folk. En natuurlijk de digitale brievenbus. En dan gaan we nu naartoe. We gaan naar Engeland. De uit Wales afkomstige Caitlin May brengt in juni het album Perspective uit. En op dat album staat haar nieuwste single en die heet Country Eyes. country eyes, they tell a story of love and loss and dreams of glory. No one knows the pain inside. It's hidden in those country eyes. was too high cost. hesitating She won't know if she don't try It's time to stop living this lie That dat was uit Engeland Caitlin May en Country Eyes. En we gaan nu eventjes naar onze Nashville fruitautomaat. Ik ben heel benieuwd wat voor nummer daar nu uit komt rollen. De Nashville fruitautomaat. De jaren 90. Band. Engelstaal. Dit is de plaat uit de Nashville fruitautomaat. The Mavericks en Dance the Night Away. Ah, me back leuk dat deze eruit kwam rollen. The Mavericks en Dance the Night Away. Altijd wel heel bijzonder wat uit onze Nashville fruitautomaat gaat komen. Ehm, alhoewel het Don Gibson was die het nummer schreef en opnam in 1955... en er diverse versies van dit nummer zijn... is het toch die van Patsy Cline die het meest bekend is. Onze maandartiest Reba McIntyre nam het op haar album Out of a Dream op... en het leverde haar eerste top 20 hit op. Ik ga twee keer luisteren naar Sweet Dreams. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Sweet de Smith Sisters en de Sunday Drivers. En Jesus Loves Me, dus een beetje eigenlijk bluegrass gospel. We gaan naar 1973 voor uh, een van de bekendste van de Carpenters. Dit is Jambalaya. A good bad Joe, he gotta go, me oh my He gotta go, pull the pirogue down the bayou. His Yvonne, the sweetest one, me oh my Son of a gun, we'll make fun on the bio Ziekers hebt, is dit er zeker een van. De Carpenters waren dat en Jambalaya. We gaan nog één keertje naar onze maandartiesten. En daarvoor gaan we naar 1980 voor het derde album. En dat heet Feel the Fire. En het levende haar eerste top 10 hit op dit nummer. Reba McIntyre en You Lift Me Up to Heaven. Dit is de Nashville Maandartiest. In the Colorado, where the mountains touch the sky. And I've done other things in life to lift my spirits high. but nothing that I've ever tried to do has taken me as high as loving you, cause you lift me up. been before. But if it's show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment. Nashville Radio Show. Old school for life, baby. Who took my ring from your finger? suppose I will never know why I gave you everything that you wanted The best of my love straight from my heart But you just can't be true and can't be trusted I feel sorry for the one who has your heart Oh, who took my ring from your finger? And who put that look in your eye? Who tore my dream world apart, dear? I suppose I will never know why. I hope you'll remember just how happy we used to be. Think of all the fun we've had together. Then think of all the pain you have caused me. Oh, who took my ring from your finger? your my dream world apart, dear. I suppose I will never know why. We gingen even terug in de tijd met Billy Walker en Who Took My Ring From Your Finger. We gaan naar 2019, want toen kwam het album Faulkner County uit van Aaron Endelin. Onder andere nummers voor, geschreven voor Alan Jackson, Randy Travis en onze maandartiest ook nog. Op het album staat het nummer dat mijn favoriet is. Dit is I Can Be Your Whiskey. Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Headpool. try gewoon kippenvel van. En dat is ook bij deze het geval. Aaron Endelin was dat met I Can Be Your Whiskey. We gaan naar muziek aan Nederland, want via radio.nl. kreeg ik onlangs ook muziek opgestuurd van Thomas Lina. Hij is geboren in Breda, maar tegenwoordig woont hij in Middelburg in Zeeland. Hij had al twee albums op zijn naam staan, maar sinds een paar weken is er een derde bijgekomen die heet Places and Traces. En op dat album staat het volgende nummer, Family Tree. We're looking at the river. mighty old river. It's been a long time no see. Sincere, how do you do? Shaking hands and again too. Her next of kin is plain to see. The features of my family run deep. Coming down this old road know it can be steep. There's the river, there's my family tree. The branches grow apart so easily. Below the surface are the roots that keeping us together. close to the border with Germany heather on the hills. The southern accent makes me smile. Let us linger for a while. The city isn't new to me. I know its streets and history quite well. Childhood memories enriched by the stories you did tell. There's the river, there's my family tree. The branches grow apart so easily. You know the surface of the roots. They're keeping us. Show kan je zomaar van nieuwe muziek naar oudere muziek toe gaan. Ook zo'n country klassieker 1957, daar gaan we naartoe. Dit is Johnny Cash en I Walk the Line. Spotlight album voor je klaar. Dat is het album Hardworking Man uit 1992 van Brooks Dunn. En aangevraagd door Tom Alberts uit Zwolle. Wil je nu zelf een suggestie geven voor een volgend Spotlight album? Mag dat altijd? Stuur dan even een mail naar info.nsvoorradio.nl en vermeld in de e-mail even om welke uitvoerende het gaat, welk album en welke nummers je daarvan zou willen horen. Vier nummers draaien we daar dus van. Of je stuurt even een voicemail, sms of WhatsApp naar 06 428 443 75. En voor buiten Nederland is dat plus 31 6 428 44375. Thomas liet de keuze aan ons, dus je hoort nu achter elkaar Texas Woman, Don't Stay Lonely, Long en daarna Mexican Minutes. Dit is het Nashville Spotlight Album. I'll time I get to Tulsa. And she'll be pulling on them tight blue jeans. And she'll go down to Cowboys and buy herself a cold one. And on a Friday night in Dallas, she's a cowboy's dream. Or something tells me she'll sit out our Cause heaven knows that girl was born to two-step. And Texas women don't open arms. But she don't walk the floor, and she don't count the teardrops. She don't pick up pieces from dropping our worries and picking up his Espanol. Down here the sun sets red, the tequila is gold. Life is sublime here on Mexican time. They've got something we need to learn. If we don't show for a while the bottle. The chips and the sauce are gone. Now we know by JT. zeggen. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Want de National Radio Show is alweer klaar voor deze week. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. We sluiten af met Tip Jar en Back to the Barracks. Muziek uit Nederland. En daarna Lady Antebellum. Ik blijf het zeggen.